In de vier grote steden zijn vannacht zo'n 400 mensen gearresteerd. De politie zegt dat er niet kan worden gesproken van een rustige nieuwjaarsnacht. Er zijn behoorlijk wat incidenten geweest, maar het was volgens de politie wel beheersbaar. In Rotterdam werden 157 mensen aangehouden. Er vielen zo'n 70 gewonden, onder meer bij steekpartijen. In Den Haag waren er 100 arrestaties. Volgens de politie waren er tientallen autobranden en was er nogal wat geweld tegen politie en hulpverleners. Twee agenten raakten gewond doordat er een lawinepijl in een busje geschoten werd. In Amsterdam werden 80 mensen aangehouden en in de regio Utrecht 50. In Nijmegen werd net als vorig jaar de brandweer een aantal keren gehinderd. Volgens burgemeester De Graaf lijkt het een soort sport om de brandweer niet door te laten tot de ME arriveert. Buiten de grote steden lijkt de nieuwjaarsnacht grotendeels rustig verlopen. In de verschillende politieregio's werden wel tientallen mensen aangehouden, maar, kort, maar grote ongeregeldheden bleven uit. De politie IJsselland zegt dat het eigenlijk gewoon een drukke horecanacht was. In Kampen werd een man opgepakt omdat hij was ingereden op jongeren die aan het karbietschitten waren. De politie in Flevoland spreekt van een gemoedelijke jaarwisseling. Ook in Drenthe, Friesland en in de kop van Noord-Holland bleven de problemen beperkt tot wat kleinere incidenten. in het Brabantse dorp Veen verliep de nieuwjaarsracht rustig. afgelopen jaren werden in Veen auto's in brand gestoken. Vorig jaar liep het uit op rellen met de politie. Dit keer was er alles aan gedaan om de situatie onder controle te houden. De M1 stond paraat en het onbemande spionagevliegtuigje Raven werd ingezet. TV-programma Ik hou van Holland is op Oudejaarsavond het best bekeken programma geweest. Er keken ruim 2 miljoen mensen naar het programma op RTL 4. Naar de oudejaarsconferentie van Jaap van der Wal keken 1,3 miljoen mensen. Iets meer dan naar Guido Weijers oudejaarsconferentie op SBS 6. Het weer bewolkt en soms wat lichte sneeuw, vooral in het westen ook wat zon.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 away. but she's not there. do it better than the S. Oh, yes, I guess you're blessed. I put the rocks on your fingers, earrings jingle, no more single. You got a man in your life, and I understand what you're like.